met het NOS Journaal. Er maar een overtreding, dat wil het ministerie van Binnenlandse Zaken. In het gedogenakkoord staat nog dat het kabinet illegaliteit strafbaar wil stellen. Dat was op aandringen van de PVV. Nu illegaliteit een overtreding wordt, kunnen illegalen alleen een boete krijgen en geen gevangenisstraf. Ook zijn mensen die illegale helpen daardoor niet strafbaar. pvv de Wilders zegt dat illegalen hoe dan ook moeten worden vastgezet. In de Amsterdamse zedenzaak wordt Richard van O. er nu van verdacht dat hij ook samen met hoofdverdachte Robert M. kinderen heeft misbruikt. Van O. is de echtgenoot van Robert M. Hij werd al verdacht van het bezit en verspreiden van kinderporno en ontucht met een minderjarige. Robert M. heeft bekend dat hij 85 baby's in Peters heeft misbruikt, voornamelijk in de Amsterdamse kinderdagverblijven waar hij werkte. In de Belgische badplaats Oost-Duinkerken zijn bij een ongeluk met een tram zo'n 20 mensen gewond geraakt. De kusttram botste tegen de arm van een hoogwerker die werkzaamheden aan de bovenleiding uitvoerde. Hoe dat heeft kunnen gebeuren is nog duidelijk. De trambestuurder, die een tijd bekneld zat, ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. En verder liggen er nog vier zwaar gewonden in het ziekenhuis. VN-secretaris-generaal Ban wil dat de ziekte AIDS over tien jaar niet meer bestaat. Dat zei hij in New York bij de opening van een internationale conferentie over AIDS. Ban riep de, nieuwe land, riep de landen op de kosten van AIDS-remmers laag te houden. Het aantal nieuwe geïnfecteerden daalt de laatste jaren flink, onder meer dankzij die AIDS-remmers. Er zijn wereldwijd zo'n 35 miljoen mensen besmet. Na de 0-0 tegen Brazilië heeft het Nederlands elftal ook gelijk gespeeld tegen Uruguay. In Montevideo eindigde het oefenduel in 1-1. Acht minuten voor tijd scoorde Luis Suarez de openingstreffer en in de extra tijd maakte Dirk Kuyt gelijk. Het weer nog vannacht droog en een graad of 8. Overdag vrij zonnig. Het wordt 17 graden aan zee tot 19 in het binnenland.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 Bitch, lekker, no quiero. Anda met É quiero. Hier, en de é troep é Donde está mi dinero? Unas noches a cocins, é loco, nunca no noite fins. Los gezelligitos, donde están unidos? Fase de sowieso Voor die hoofd sowieso Ook al kijk je op mijn gecko Papi faba gecko En diablo Dat is de costa del de Diablo Dat is de costa del sol Yo quiero snifar Yo quiero vomitar saladitos está?